Zes uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna drie weken is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het openbaar gezien. Noord-Koreaanse staatsmedia hebben foto's vrijgegeven waarop te zien is dat hij aanwezig is bij de viering van de voltooiing van een kunstmestfabriek. Of de foto's recent zijn is niet bekend. Er waren hardnekkige berichten dat Kim ernstig ziek zou zijn of zelfs zou zijn overleden. Het vaccin tegen bof, mazelen en rode hond zorgt er mogelijk voor dat mensen minder ziek worden door een coronabesmetting. Dat stellen onderzoekers van onder meer de Universiteit van Cambridge. Volgens hen zijn er overeenkomsten tussen die drie ziektes en het coronavirus. Sinds ongeveer 40 jaar kregen kinderen de zogenoemde BMR-prik. Het zou kunnen verklaren waarom jongere mensen vaak minder ernstig ziek worden als ze corona krijgen dan ouderen. Of dat echt zo is, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit staat het gebruik van een medicijn tegen ebola in noodgevallen toe bij coronapatiënten. Uit onderzoek bleek dat mensen die het middel krijgen het ziekenhuis sneller kunnen verlaten, gemiddeld na 11 dagen in plaats van 15. Daarmee kan de druk op de gezondheidszorg worden verlicht. In Venezuela zijn bij rellen in een gevangenis zeker 17 doden gevallen... en is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De rellen zouden zijn ontstaan toen soldaten het vuur openden... op een groep gewapende gevangenen die wilden uitbreken. In de Venezolaanse gevangenissen zijn vaker opstanden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de cellen overbevolkt. Het weer, enkele buien, landinwaarts mogelijk met hagel, onweer en windstoten... Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog, met in de kustgebieden ook zon. Het wordt een graad of 13.